Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het meisje van 16 dat afgelopen dinsdag in het centrum van Amsterdam uit een raam viel en overleed... was uitgegleden en gevallen. Dat blijkt uit politieonderzoek. Het meisje was van grote hoogte naar beneden gevallen en raakte daardoor zwaar gewond. Later overleed ze in het ziekenhuis. Twee jongens die bij het pand werden opgepakt bleken niets te hebben gedaan. Boeren mogen hun schapen en koeien gaan prikken met een vaccin tegen het blauwtongvirus. Net op tijd, zegt deze schapenhouder. Vorig jaar gingen tienduizenden schapen en zo'n duizend koeien dood door het virus. Ik heb toen het bericht kwam echt een vreugdedansje eh, op mijn bureau gedaan. Want eh, dit was het beste nieuws wat we al sinds hele lange tijd gehad hebben. Binnen een week zijn er in Nederland een miljoen doses van het vaccin beschikbaar. Twee weken later nog eens een miljoen. Da 7 gaat bij Purmerend vanaf maandag dicht voor alle vrachtverkeer. De brug die gerenoveerd moet worden kan het zware gewicht naast de werkzaamheden niet aan, zegt de minister. Betekenen de werkzaamheden dat er 50.000 gaten in die brug geboord moeten worden om die van staal eh, eh, te voorzien. En als er te zware vrachtwagens blijven komen, dan eh, lukken die werkzaamheden niet. Dat is gevaarlijk voor de wegwerkers, dat is gevaarlijk voor de rest van het verkeer. En daarom gaat vanaf maandag de weg echt helemaal dicht voor vrachtverkeer. Dagelijks gaan er nu nog zo'n tienduizenden vrachtwagens overheen. Die moeten dus omrijden via Amsterdam. Naar verwachting gaan de werkzaamheden nog maanden duren. De burgemeesters zijn de hele dag druk geweest met het uitdelen van lintjes. Ruim 3000 mensen mochten er vandaag eentje opspelden... omdat ze veel betekend hebben voor anderen. Ja, wel bijzonder. Ja, echt wel. <laughs> niet aan gedacht, nooit verwacht. Ook niet. Ja, ja, daar sta je dan. Ja, niks in de gaten. En eh, het spelletje gewoon meegespeeld. Krijg je nog het weer?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 I start over and move on. Forget you and reset my life. Your history, you're gone. the wind and your fingers in the hair. Kinda think we're going for an extended throwdown. So drop the top, baby, and let's cruise on into this better than ever street.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 Van der Staaij zat 25 jaar in de Kamer. Het meisje van 16 dat afgelopen dinsdag in het centrum van Amsterdam uit een raam viel en overleed, was uitgegleden en gevallen. De recherche concludeert na intensief onderzoek dat er sprake was van een ongeluk. De brug over het Noord-Hollands kanaal in de snelweg A7 wordt gerenoveerd... en is daarom vanaf maandag verboden voor alle vrachtverkeer. Er gold al een verbod voor vrachtwagens boven de 25 ton... maar dat wordt nu massaal genegeerd. Het weer, vanavond en vannacht misschien een buitje. Minima tussen 2 en 7 graden. Koningsdag is bewolkt bij 14 tot 18 graden. Smiddags mogelijk een bui. Zandvoort. chances special and recognize I'm a chameleon, I'm always in disguise I read your future but it's written in the past Take a good look, might be your last something, but there's nothing cheap as yours.